Bijvoorbeeld voor de Spelen deze zomer. Dat is de reden waarom we toch even aan de bel hebben getrokken eh, deze week. Hè, omdat ons dat bericht bereikte. Dat er eh, op dit moment landen actief eh, topsporters vaccineren en ook sporters die de komende maand eh, Olympische kwalificatietoernooien hebben. De Sportbond benadrukt dat ze niet vragen om voorrang voor topsporters. Ze willen vooral meer duidelijkheid. In Hengelo en Overijssel zijn twee jongens opgepakt die een oudere man hebben mishandeld en afgeperst. De man dacht dat hij een afspraakje had gemaakt via een sekschatsite met een minderjarige jongen, maar kreeg met de twee pedojagers te maken. Die bedreigden hem en wilden geld, maar de man deed aangifte. Ook in de tweede lockdown bestellen we weer massaal dingen online. Volgens Beslis.com zijn vooral materialen om thuis fit te blijven populair. Verder kochten we wenskaarten, kattenbakvulling en dierenvoer, schoelbakken, haarkleuring en bureaustoelen. Als de musea straks weer opengaan, dan kan je in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam kijken naar de mondkapjesmeeuw. Het is de eerste aanwinst van het jaar. Het dier werd vorig jaar doodgevonden met een mondkapje om zijn poot. Voor het museum is het een mooie aanwinst. Nou is het wel zo dat deze meeuw niet overleden is aan het feit dat hij een mondkapje eh, om zijn poot heeft. Maar dat is natuurlijk een kwestie van tijd, want dit stukje mondkap kan natuurlijk eh, ergens wel blijven haken. Dan zit zo'n meeuw ergens aan vast, kan niet meer weg. Nou, dan gaat hij ook dood. Het museum heeft trouwens wel meer bijzondere dieren in de collectie... zoals de domino of een egel die klemt kwam te zitten in een McFlurry-bekertje. En dan nog het weer vanavond en vannacht bewolkt en droog. komt koelt af naar net boven nul. Morgen in de loop van de dag natte sneeuw in Limburg en in het oosten. In de rest van het land regen en maximaal 3 graden.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 106.9 ZFN to face the truth, and then I know just when to dream. Zandvoort, op 106.9 CFFM if I'm being Do I speak my how I feel? inside a world that isn't black and white. I wonder what it's like to be my friends.